Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Inwoners van de Russische stad Orenburg moeten hun huizen uit. Het water in een rivier staat daar gevaarlijk hoog door een damdoorbraak vorige week. De stad waar een half miljoen mensen wonen ligt nu ook in de gevarenzone. Een enorm gebied in het zuiden van Rusland en het noorden van Kazachstan staat inmiddels onder water. En Rusland evacueert dus al mensen. In Kazachstan is er vooral nog veel onduidelijkheid, zegt deze overstromingsexpert in Nieuwsuur. En het grootste probleem is dat veel mensen die weten wel dat als het overstroomt omdat dat ze dan ergens naartoe moeten. Maar ze hebben geen informatie in het veld over ja, hoe hoog gaat het water stijgen. Wanneer komt mijn huis onder water te staan en hoe hoog komt het dan? Het leger in Kazachstan is al andere dammen aan het opblazen... in de hoop dat het water een beetje zakt. In Almelo wordt gedemonstreerd tegen de werkomstandigheden bij webwinkel Amazon. Het protest is een onderdeel van een Europese actiedag tegen die webwinkel... De medewerkers zijn vooral boos dat Amazon niet met vakbonden wil praten... over dingen als meer loon en minder werkdruk. Israël houdt er rekening mee dat ze ergens de komende dagen worden aangevallen door Iran. Dat schrijft de Wall Street Journal. Iran zou dat willen doen als vergelding van de moord op een oud legergeneraal in Damascus. En experts zeggen dat Iran Israël ook indirect aan kan vallen... door groepen als Hezbollah het werk te laten doen bij een kindcentrum in Helmond is alarm geslagen om twee kinderlokkers. Het zou gaan om twee vrouwen die gisteren zijn langs geweest, vertelt deze verslaggever van Omroep Brabant. Het zou allemaal na schooltijd rond half vijf gebeurd zijn. En volgens de kinderen hadden de vrouwen snoep en kittens bij zich en vroegen ze aan de kinderen om mee te komen. Ja, de politie ging in de omgeving gelijk op zoek naar die vrouwen, maar ze werden niet gevonden. Het kindcentrum zegt dat ze extra alert gaan zijn de komende tijd. Het weer dan nog. De rest van de middag veel zon bij een graad of 18. Vanavond wordt het weer wat bewolkter. En morgen opnieuw een zonnig dagje en lekker warm dan bij 19 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files die allemaal zo'n 10 minuten oponthoud opleveren. De A2 bijvoorbeeld van Amsterdam naar Utrecht bij Vinkeveen. en de A9 van Alkmaar naar Diemen tussen Aalsmeer en de afrit AMC is ook druk bij de Keukenhof.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 Oh, what about my mind and my son, Lord? Anything did for you, Lord? Trying to be nothing but pure, Lord, have mercy on me, myself, and I. Should've never been away out there. Body cold when I was over here. Suddenly I'm out of soul, and I feel so low when I feel the show, no matter where I go. to face the truth. Now I know I should make a move. ZFM. 713 Through the gray one, yeah, I'm riding Why they on me? Why they on me? I'm flying Zipping low-key I'm zipping low-key in Onyx Find a rider When I'm pulling up right beside you Pop star Lil Mariah When I text kick game wireless Throw a stack on the Bible Never Snapchat or took Molly She fall through plenty Her and all her guineas Yeah We at the top floor Right there off Duini Yeah no, I can't fuck with y'all.